De Syrische ambassadeur in Groot-Brittannië is morgen niet welkom op het huwelijk van prins William en Kate Middleton. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de gewelddadige aanvallen op demonstranten in Syrië onacceptabel en heeft de uitnodiging ingetrokken. Syrische veiligheidsdiensten zouden de afgelopen weken zeker 500 burgers hebben gedood bij protesten tegen het bewind. De Nederlandse mededingingsautoriteit verdenkt 15 handelaren in onroerend goed van het maken van prijsafspraken voor huizenveilingen. Als die verdenkingen niet worden weerlegd, krijgen ze een boete. De afspraken zijn volgens de NMA tussen 2000 en 2009 gemaakt op zo'n 3000 executieveilingen en gingen ten koste van mensen die gedwongen hun huis moesten verkopen. Een voormalige Nederlandse F-16-piloot is in maart aangehouden op verdenking van spionage. Volgens het OM heeft kapitein Chris V. één of meer staatsgeheimen gelekt of voorbereidingen daartoe aan getroffen. De Telegraaf schrijft vandaag dat hij zaken wilde doen met een inwoner van Wit-Rusland, maar de OM wil dat niet bevestigen. De 37-jarige V zou vorig jaar de luchtmacht hebben verlaten en daarna in financiële problemen zijn geraakt. V zit sinds half maart vast. Politiekorps en andere opsporingsdiensten overtreden vaak de wet bij het opvragen van telecomgegevens, zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Een aantal opsporingsdiensten mag telefoon- en internetgegevens van burgers opvragen, maar alleen als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Bijvoorbeeld om informatie over criminelen te verzamelen of omdat de nationale veiligheid in het geding is. Maar het onderzoek blijkt dat die grondslag vaak ontbreekt. In Bahrein zijn vier Sjaïtische demonstranten ter dood veroordeeld. Ze zouden twee politieagenten met opzet hebben doodgereden tijdens de opstand in het Soenitische Koningsrijk. Sinds februari demonstreert de Sjaïtische meerderheid in Bahrein voor meer vrijheid. Daarbij zijn al honderden mensen opgepakt en zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Het weer nog wisselend bewolkt met vooral in het midden en zuiden enkele buien met kans op onweer. Maximum temperatuur een graad of 18. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er staan files op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Knopen te Bresseplein 4 kilometer.